Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De totale uitstoot in de Nederlandse landbouwsector is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Het bureau keek naar de uitstoot in de landbouw tussen 1995 en 2021. De uitstoot van broeikasgassen zoals methaan, ammoniak en stikstofoxide daalde tot 2003, maar ging daarna weer licht omhoog. Het zogenoemde stikstofoverschot halveerde tussen 1995 en 2008... maar daalde daarna nauwelijks verder volgens het CBS. Het dodental van de treinbotsing in Griekenland is inmiddels opgelopen tot 43. En waarschijnlijk blijft het daar niet bij... omdat veel mensen nog wachten op nieuws over hun familieleden of vrienden. Het is lastig om slachtoffers te identificeren... omdat veel lichamen zijn verkoold... Na de botsing tussen de passagierstrein en de goederentrein vlogen de voorste treinstellen in brand. Een stationschef die verantwoordelijk is voor het geven van seinen is opgepakt voor nalatigheid. Volgens Griekse media heeft hij inmiddels schuld bekend. In de VS is een man opgepakt nadat er een explosief in zijn koffer werd gevonden op een vliegveld in de staat Pennsylvania. Toen de explosieve poeders en twee lonten werden ontdekt in de voering van zijn koffer... werd de eigenaar opgeroepen om zich te melden. Hij ging er vandoor, maar werd later in zijn huis opgepakt. De man van 40 wilde op een vliegtuig stappen naar Florida. Het is niet duidelijk wat hij met het explosief van plan was. In Utrecht zijn 1100 stempassen voor de Provinciale Statenverkiezingen niet bezorgd. De gemeente kwam erachter nadat een inwoner zich meldde die geen stempassen had gekregen. Na een onderzoek bij PostNL werd duidelijk dat één bezorger niet alle post heeft bezorgd.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 confidence once prompted you to say Pride will tear us both apart Well now pride's gone out the window Cross the rooftops, run away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 you are the one for me. Yeah, you drive me. Can I get it right now? Mm. Can I get it right now? I get it right now? Mm. Can I get it right now? Mm-hmm. Can I get it right now? Can I get it right now? Let me, let me just come and get it. Love's got me high. Love's got me high. Love's got me high. Love's got me high to me, The time is right. Turn down the lights. Love's got me high. Ooh, this is some good shit.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 哥。 you want.